De politie zegt een vermoeden te hebben waar de vermisten liggen. Maandag was er een explosie en een brand in het pand. Daardoor stort het in. Gisteren gingen familieleden van een van de slachtoffers het terrein op... omdat ze de hulpdiensten te traag vonden. Ze vonden het lichaam van hun oom en haalden hem onder het puin vandaan. Huizen waar drugs worden gevonden worden vaak onterecht gesloten door burgemeesters. De afgelopen twee jaar zijn minstens 100 sluitingen teruggedraaid door de rechter. Bijvoorbeeld omdat een burgemeester te weinig rekening hield met de gevolgen voor de mensen die er al wonen. Soms komen hele gezinnen op straat te staan, zegt mijn collega Remco Amiga. Je moet meestal binnen een paar dagen je huis uit. Nou, stel je voor, eh, zo'n huis wordt eh, vaak ook echt met ijzeren platen dichtgetimmerd. Dus je kunt er maandenlang niet meer in. Eh, en als het om een huurhuis gaat, dan wordt regelmatig ook het huurcontract ontbonden. In het slechtste geval is iemand dus niet tijdelijk, maar echt definitief zijn huis kwijt. De huizen die gesloten werden hadden bijvoorbeeld een wietplantage of er grote hoeveelheden cocaïne. En transfernieuws uit de wereld van de piepende bandjes. Volgens buitenlandse media is Lewis Hamilton bezig met zijn laatste jaren bij het Formule 1-team van Mercedes. En dat kunnen de presentatoren bij Sky Sports maar nauwelijks geloven. Lewis Hamilton is going to be leaving Mercedes and joining Ferrari for the 2025 Formula One season. Guys, we've got you back now. Lot, uh, did you do the second question? Apologies. sorry, I completely lost comms. Rob Dorset possibly also shocked by the news. He's just getting in on the actors Hamilton zou een contract bij Ferrari tekenen vanaf 2025. Hij zou daar dan de teamgenoot worden van Charles Leclerc. Die verlengde recent nog zijn contract bij het Italiaanse topteam. Leclerc's huidige teamgenoot Carlos Sainz kreeg geen contractverlenging. Het weer zonnig en droog, af en toe wat stapelwolken en een graad of 9. Morgen ook overwegend droog, wel wat meer wolken en opnieuw zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Het is nog steeds file rijden op de A9 helaas, vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk en er is één rijstrook dicht.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 You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in them. It's the phrase that's a cold break, controls your boat. So they say it best to call you separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday.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 I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me. on in My saying let's go. But my heart is saying no. no. If you wanna be with me, baby, martini in a bottle, baby.